Kees met het NOS-journaal. De eerste stemronde om het leiderschap bij de Britse conservatieve partij is gewonnen door Theresa May. De huidige minister van Binnenlandse Zaken kreeg 165 stemmen, ruim voor de nummer 2 staatssecretaris Andrea Letsum. Liam Fox, oud-minister van Defensie, kreeg de minste stemmen en viel af. Er zijn nu nog vier kandidaten over. Er volgt nog een aantal stemrondes tot er twee kandidaten over zijn. Uiteindelijk bepalen dan de leden van de conservatieve partij wie premier David Cameron gaat opvolgen. Die kondigde zijn vertrek aan na het brexit-referendum. De trend dat jongeren steeds minder roken, drinken en blowen heeft zich ook vorig jaar doorgezet, dat zegt het Trimbos Instituut. De daling heeft te maken met nieuwe campagnes en veranderende wetgeving. Zo is het sinds twee jaar verboden om alcohol of tabak te kopen onder de 18. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor een nieuwe trend. Steeds meer jongeren ontdekken lachgas. Bijna 1 op de 12 scholieren heeft dat wel eens gebruikt. Lachgas wordt gezien als een onschuldig middel, al leidt het wel tot een kortstondig zuurstoftekort in de hersenen. In het noordoosten van Turkije is een helikopter met aan boord 15 mensen neergestort. Volgens CNN zijn zeker zes inzittenden om het leven gekomen. Aan boord waren onder andere een generaal, twee majoors, een kolonel en vrouwen en kinderen. Volgens de eerste berichten is de helikopter in slecht weer neergestort. Een vuilnisman die vanmiddag in Amsterdam-Zuid onder een vuilcontainer terechtkwam is overleden. De ondergrondse container was net omhoog getakeld toen die door nog onbekende oorzaak op de man viel. Omstanders hebben hem de ronde vandaan gehaald. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar aan zijn verwondingen overleden. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer, vannacht zijn er opklaringen met nog een enkele bui. Morgen zijn er eerst wolkenvelden, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanaf donderdag wordt het een aantal dagen zomers met temperaturen tot 27 graden.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 En gelukkig bleven droog, dus dat zat allemaal mee. En het zit vanochtend ook mee hier in de studio hoor... want ik heb weer heerlijke jazzmuziek voor u meegebracht. Nou, wees mij even rustig wakker met de Wrecker Brothers zou ik zeggen. Brothers, de blazersgroep, de, de Brecker Brothers... u toch een beetje geholpen eh, hebben met, eh, met wakker worden. <clears throat> Dat is voor mij wel in elk geval. En je kan een beetje op een rustige manier wakker worden zo. Hè? Dan gaat hij niet meteen van bam daarin. Hè? Nou, een beetje wegdromen. Ja, je moet niet blijven dromen, want uh, nou, wakker worden hoor, kom En een bakkie, hè? lekker bakkie koffie. Laat deze zoete klanken tot u komen, om het zo maar eens te zeggen. Ja, een uh, song for my father. Nou, mijn vader leeft niet meer helaas. Maar eh, de liedjes die ik aan hem opdraag, die, eh, die staan altijd klaar. En dit is er een van Horace Silver. Ik zei het al, Song for My Father. meer dan brons op het eh, gouden kwintet van Horace Silver. de vocalist eh, van vanmorgen, luisteraars. dus een beetje zoetgevoiste uh, eh, vocalist, moet ik zeggen. Maar wel iemand die zijn sporen heeft verdiend in het Amerikaanse, zou ik maar zeggen. ik denk dat we hem best wel onder de groeners mogen rekenen. Nou, wat is een groener? Nou, het heeft niks met de kleur te maken. Het is gewoon iemand die ja, een bepaalde repertoire zingt... wat veel Amerikanen zingen, zoals Frank Sinatra... Tony Bennett, Michael Bublé, Mad Dusk. Nou, er zijn er zoveel. Ook eh, Rod Stewart heeft zich daaraan eh, gewaagd. Dit is een, eh, een, nummer van Burt Bacharach. Nou, dat kan altijd gedraaid worden. kan nooit stuk eigenlijk, want die man heeft zo verschrikkelijk veel mooie hits geschreven. En dit is gewoon het gezicht van de liefde. The Look of Love. Dit keer gebracht door Mr. Andy Williams. dames, dat levert een eh, extra blik van liefde op, hoor. Door uw partner. is in your eyes A look your smile can't disguise Radio Zandvoort Jazz. Wat al 25 jaar scoort hier bij de zender. Als ik dat op deze manier op de zondagmorgen aan u over kan brengen. Nou ja, so what, zegt Miles Davis dan. beheersing van de instrumenten. Eh, very laid back, oftewel eh, lekker relaxed. Nou, daar hou ik van, zeker op een zondagmorgen zo vroeg. Ja, vroeg. Het is 3 eh, juli vandaag en de mensen die naar de herhaling van deze uitzending luisteren... ja, dat is weer een paar dagen verder. Ik kan niet voorspellen hoe dat allemaal weer gaat verlopen. Maar in elk geval weet ik wel, luisteraars, dat het repertoire wat u dan hoort... exact hetzelfde is als vandaag zondag de 3 juli. Alleen het commentaar naar de nummers. alleen al het woord 3 juli. Ja, dat, dat klopt dan natuurlijk niet meer. Maar ik hoop dat u net zo geniet als wij dat op deze zondag doen. En dan is het zo, dan kunt u het lichtje al zien schijnen. your beginning to see the light met Cleo Lane. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you Then you came and caused the spark, and my heart is on to see the light. Nou, ze hebben het licht gezien en wij hebben ook het licht gezien, luisteraars. Ik zag het vanochtend vroeg al, want het wordt steeds natuurlijk... Eh, eh, nou, nee, dat is na 21 juni, geloof ik. En dan gaan de dagen weer korter worden. Maar ik wilde eigenlijk zeggen, ja, het wordt steeds lichter s'ochtends. Of vroeger licht s'ochtends. Nou, dat, dat, is dus niet zo. Het wordt nou juist weer eh, elke ochtend een heel klein beetje later licht. Heb ik, zeg ik het goed zo? Nou, anders moet u maar, komt u maar naar de studio en dan geeft u me maar op mijn donder. Want dan eh, heb ik het niet eh, goed eh, verteld aan u. Eh, wat gaan we doen? Dus even kijken hoor, ik heb, ik heb zoveel repertoire voor u meegenomen. Dus ik moet, ik moet een keuze maken, want ik kan het niet allemaal draaien in de komende twee uur. Maar er zit van alles uh, lekkers tussen. En uh, Goodbye Pork Pie Head. Ik heb eh, eigenlijk geen idee hoe het klinkt. Maar omdat de meneer Charles heet, Charles Mingus... en ik heet ook Charles... ik denk, nou, dan gun ik jou het, eh, het succes. Pork Pie Head. Wat de titels, hoe verzinnen ze het. Maar wel lekkere muziek van Charles Mingus was dat.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 Eh, de liefde was voor u en voor mij gemaakt. Nou, dat is toch mooi om te horen, maar eh, ja, eh, ik, ik, beperk me wel wat dat betreft, luisteraars. Want dat kan ik niet aan allemaal op mijn leeftijd meer, hoor. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik, vakantiebestemmingen, hoe, hoe gaat dat bij u? U gaat misschien ook niet meer naar Turkije, omdat u denkt van ja, je weet maar nooit. maar, maar bent u wel eens naar Cantaloupe Island geweest? Nee? Nou, ik eigenlijk ook niet. Maar daar gaat vanmorgen, eh, dat kan ik u zeggen, verandering in komen. Want Herbie Hancock neemt ons mee naar Cantaloupe Island. ik zou niet eens weten waar het ligt eigenlijk. Weet u Ik weet het niet. Nou, het zal wel heel ver fietsen zijn, dat, dat in elk geval. En ik denk dat je het niet eens op de fiets af kan... want je zal wel een bootje moeten nemen of een vliegtuig. Guantelupe Island. Eh, klinkt heel tropisch in elk geval.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 Van de Lou Rolls, God bless the child. Eh, morning, heb ik het al gezegd? Goedemorgen, ja toch? Nou, morning, dat zegt ook Art Blakey en de Jazz Messengers. van Art Blakey en de Jazz Messengers. Sluit ik het eerste uur af, luisteraars, van eh, Zandvoort Jazz. Reed 25 jaar, meer dan dat... Eh, een vast eh, programma op de zondagmorgen tussen 10 en 12 uur. Met veel enthousiaste collega's die dat zo wekelijks weer voor u verzorgen... En eh, ik neem afscheid van u wat het eerste uur betreft.